Goedemorgen, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Deze kan definitief de prullenbak in. Kom Under Vanaf 25 september mag je officieel weer knuffelen met wie je maar wil... of hutje-mutje in de rij voor de kassa bij de supermarkt. Het demissionaire kabinet gaat morgen bekendmaken dat de anderhalve meter eraf gaat. Komen ook regels voor terug. Zo moet je in restaurants of het theater straks je QR-code laten scannen. Koninklijke Horeca zei eerder al dat kroegbazen daar geen zin in hebben. Dat is niet een opdracht die je bij de horeca neer, mag leggen. Die moet je echt als kabinet zelf doen. Die maatschappelijke discussie moet je zelf in de samenleving voeren. Uh, horeca heeft al lang genoeg politieagentje eh, gespeeld. Morgenavond dan horen we alle details op een nieuwe persconferentie. Groot Nederlands succes op de tennisbaan. the steady route. And Didi DeGroot is a golden goddess. De Golden Slam complete. De Rolstoeltennisser Diede de Groot won al goud op de Paralympische Spelen. En door de finale van de US Open te winnen... heeft ze nu in hetzelfde jaar ook nog eens alle Grand Slam toernooien gewonnen. Dat is nog nooit eerder gebeurd in het rolstoeltennis. En wat de Groot wel lukte is Novak Djokovic niet gelukt. De Servier kon op de US Open ook geschiedenis schrijven... door in één jaar alle Grand Slam toernooien te winnen. Maar verloor vannacht in de finale tegen de Rus Medvedev. Dit was gisteravond in Amsterdam. Na het woonprotest daar zijn 61 mensen opgepakt omdat ze een huis probeerden te kraken. Lukte niet, nog voordat ze binnen waren had de politie de groep omsingeld. Bij het woonprotest in Amsterdam waren volgens de gemeente zo'n 15.000 mensen die demonstreerden tegen het tekort aan betaalbare huizen. Het weer nog bewolkt vandaag. In het oosten kan het een beetje regenen.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 Musea vragen om een verlenging van de noodsteun. Het aantal bezoekers loopt nog steeds ver achter... en daarom denken ze dit en volgend jaar nog financiële hulp nodig te hebben. Wereldwijd zijn afgelopen jaar 227 milieuactivisten vermoord... meldt een Britse mensenrechtenorganisatie. De meeste activisten werden gedood in Colombia en Mexico. Het zijn doorgaans mensen die het land van hun voorouders verdedigen. Noord-Korea heeft dit weekend een test gedaan met kruisraketten. Volgens het staatspersbureau legden de raketten een afstand af van 1500 kilometer...